Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Organisaties die zich bezighouden met asiel zijn kritisch op de plannen van de vier partijen... die samen een nieuw kabinet willen vormen. Het COA zegt dat het zomaar zo kan zijn dat er weer asielzoekers... op het grasveld van het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen... als de spreidingswet niet doorgaat. Asieladvocaten zeggen dat er in de plannen veel dingen staan die in strijd zijn met internationale afspraken. Het duurt waarschijnlijk nog weken voordat het nieuwe kabinet er is. Er moet nog volop worden gedebatteerd over de plannen. Twee buschauffeurs zijn gisteren betrapt op drugsgebruik. Dat gebeurde tijdens een controle op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag. In een van de bussen zaten middelbare scholieren. De chauffeurs moesten bloed afstaan en mochten niet meer verder rijden. Er werden andere buschauffeurs opgeroepen om de passagiers naar hun bestemming te brengen. En dan nieuws over dit. landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in vijf herenlanden. In Utrecht ligt dat. De bedoeling is dat de Sint in Vianen daar aan wal zal gaan, maakt de NTR bekend. De intocht is dit jaar op zaterdag 16 november. En zangeres Avril Lavigne heeft voor het allereerst gereageerd op de complottheorie die al jaren over haar rondgaat. Volgens online complotdenkers is de echte Avril Lavigne eigenlijk in 2002 overleden na het uitbrengen van haar debuutalbum. En is daarna haar plek ingenomen door een dubbelganger. Ja, mag je nou heel even kwijt zijn wie Lavigne ook alweer is? Ze scoorde op dat eerste album deze hit. He was a En in een podcast zegt Levine dat ze eigenlijk wel kan lachen om die dubbelgangertheorie. Yeah, that one. I know what you're talking about. I mean, it's just funny to me. honestly, it's not that bad. It could be worse, <laughs> right? Like, I feel like I got a good one. Yeah, I don't know. It could be worse. Ja, dat is een stuk erger kunnen zijn, zegt ze dus. De complottheorie ontstond omdat het heel veel fans opviel dat Eva Levine maar niet ouder leek te worden. Het weer dan nog. Vanmiddag bijna overal een mix van bewolking en regen bij een graad of 19.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 escape. and the pain stays the same. I'm walking down this empty road to nowhere. I pass by the houses and blocks I once knew. My mama told me not to mess with sorrow never let's shout, shout. Shake fight it now to the ground, let's dance, let's shout, shout.